is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietrainingen in Afghanistan, schrijft de Volkskrant. Fractieleider Sap wil niet dat Nederlandse politietrainers ook opleidingen gaan verzorgen voor de noordelijke grenspolitie in Afghanistan. Heeft een woordvoerder van Sap tegen de krant gezegd. Ook wil GroenLinks niet dat Nederlanders politiemensen gaan trainen die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. Zonder steun van GroenLinks is er in de Kamer geen meerderheid voor uitbreiding van de trainingsmissie. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van 130 miljard euro. Op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden is besloten om de beslissing hierover uit te stellen tot volgende week. Eerst moet het Griekse parlement zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de Griekse regering. Ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Nederlandse mededingingsautoriteit is kritisch over de kwaliteit van vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. De NMA onderzocht bijna 40 verschillende sites. In 60% van de gevallen klopte een groot deel van de spaarrentes of verzekeringspremies niet. Ook toont een groot deel van de vergelijkers te weinig producten of valt niet te achterhalen wie er achter de site zitten of hoe er geld verdiend wordt. De NMA pleit nu voor een gedragscode voor vergelijkingssites. Als laatste Beatle heeft nu ook Paul McCartney zijn eigen ster op de Walk of Fame in Hollywood. De ster ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten. De 69-jarige Paul McCartney krijgt de ster omdat hij 50 jaar actief is als professioneel muzikant. John Lennon kreeg in 1980, nadat hij was vermoord als eerste Beatle, een ster op de Walk of Fame. Daarna volgden George Harrison in 2001 en Ringo Starr in 2010. Het weer in de loop van de dag veel zon en min 3 graden. Ook morgen nog vrij zonnig en droog. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. En op de A73 tussen Venlo en Nijmegen.